Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de havenstad Odessa in het zuiden van Oekraïne zijn een aantal explosies gehoord. Op beelden zijn rookpluimen boven de stad te zien. Het stadsbestuur zegt dat Odessa is beschoten met raketten... en dat er berichten zijn dat op een aantal plaatsen brand is ontstaan. Over slachtoffers is niets bekend. Uit de omgeving van Kiev komen steeds meer schokkende berichten en beelden... nu de Russen langzaam wegtrekken uit het noorden van Oekraïne. De burgemeester van de plaats Butsja zegt dat er in zijn stad meer dan 300 inwoners om het leven zijn gebracht. Volgens hem liggen de straten vol met lijken. De Britse regering reageert geschokt op de beelden van vermoorde burgers. Minister Truss van Buitenlandse Zaken noemt het weerzinwekkend. Ze schrijft dat het Verenigd Koninkrijk met andere landen bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden zal verzamelen. De ambities van het kabinet om huizen sneller te verduurzamen zijn te groot en niet haalbaar. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw tegen Nieuwsuur. Het kabinet maakt tot en met 2030 4 miljard euro vrij om 2,5 miljoen huizen te isoleren. Volgens de directeur van het Bouwinstituut is dat door het grote tekort aan werknemers in de bouw in dat tempo niet te doen. Hij wijst er ook op dat de 4 miljard euro die wordt vrijgemaakt maar een klein deel van de totale kosten dekt. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door modderstromen. Die ontstonden na dagenlange zware regenval in het gebied. De deelstaat Rio de Janeiro wordt al weken geteisterd door noodweer... dat gepaard gaat met overstromingen en aardverschuivingen. In februari kwamen daarbij zo'n 240 mensen om het leven. Het weer. Het is helder en koud. Lokaal vriest het 5 of 6 graden. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken en een regen- of hagelbui. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Baren en Hilversum Noord staat 4 kilometer file. De vertraging is een half uur.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 Por favor, senorita, you're the rarest of creatures. Like the rain in the beach. In the beach. not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata kata wuru not the finish. Eh. We oh. could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. We could dance like Luwala yeah, do ala, dance like do ala, do show Dame Otra vez bien lento, lento.